Ties van gisteren met het NOS-journaal. In Straatsburg verdedigde Wopke Hoekstra afgelopen avond... zijn kandidatuur als eurocommissaris Klimaat. Tijdens de hoorzitting zei hij te willen werken aan een wereldwijde kerosineheffing... en belasting op fossiele brandstoffen. Ook wil hij de CO2-uitstoot van de EU in 2040 met 90 verminderen. Hoekstra werkte in het verleden bij Shell en McKinsey... waardoor verschillende Europarlementariërs twijfelen aan zijn klimaatambities. Donderdag stemt het hele Europese parlement over Hoekstra's benoeming als klimaatcommissaris. Ambassades van verschillende westerse landen betaalden via een beveiligingsbedrijf dat ze inhuurden mee aan de oorlog in Soedan. Dat schrijft de Groene Amsterdammer. Ambassades, ook die van Nederland, huurden beveiligers in die gelieerd zijn aan de paramilitaire RSF. Een van de strijdende partijen in de burgeroorlog in Soedan. Een broer van een RSF-generaal is de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Dat werd ingehuurd door NGO's en ambassades. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen mededelingen te doen over de beveiliging. Speelgoedfabrikant Playmobil gaat een zesde van het aantal medewerkers ontslaan. Wereldwijd verdwijnen het komende jaar bijna 700 banen, waarvan 370 in Duitsland, maakt het Duitse moederbedrijf vandaag bekend. Playmobil leed de afgelopen twee jaar verlies. Opmerkelijk genoeg begon de daling van de verkoop tijdens de coronaperiode. Toen consumenten door de lockdowns, lockdowns juist veel meer speelgoed gingen kopen. En Marco Schuitmaker is de grote winnaar van de Buma NL Awards. Zijn hit Engelbewaarder werd uitgeroepen tot meest succesvolle single van het jaar. En hij kreeg een award voor het meest succesvolle kroeghit. Vanavond van Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin werd tweede. En In Spanje van Mart Hoogkamer eindigt op de derde plaats...